Maar volgens het Witte Huis zal de president ook lastige vragen stellen... en willen weten wat de plannen en doelen van Israël zijn. Biden zou eigenlijk ook doorreizen naar Jordanië... om daar te praten met Arabische leiders. Maar die afspraak is afgezegd na de raketinslag op een ziekenhuis in de Gazastrook. Biden gaat wel met de leiders bellen. In Berlijn is vannacht een Joods buurthuis bekogeld met twee molotovcocktails. In het gebouw zitten onder meer een synagoge en een Joodse school... Er zijn geen mensen gewond geraakt. Er is ook geen schade, want de dader of daders gooiden mis. Er is ook nog niemand opgepakt. Opnieuw een onrustige nacht in de regio Rotterdam. In Schiedam ging er een explosie af bij een huis. En in Hoogvliet klonk er een knal bij een bedrijfspand. In Berkel een rode vloog door een explosie een auto in brand. Niemand raakte gewond vaak eindigt een rave wanneer de zonnestralen beginnen door te komen. Maar tientallen ADE-gangers begonnen juist vanmorgen met feesten. Vandaag is de eerste dag van het Amsterdam Dance Event. En dat begon dus meteen met een rave. Was deze vrouw ook bij. Heerlijk, ochtends dansen. Dat kan eigenlijk nooit. Nee, nou, ja, op je moet doorgaan. Maar dit is gewoon voor het werk. Super, het geeft zoveel energie. Dus je kan echt de rest van de dag weer door. Ja, het Amsterdam Dance Event duurt nog tot en met zondag. Het weer, veel wolken, vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijven we wel lange tijd droog, bij 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Met deze kledingactie helpt u mensen in rampgebieden over de hele wereld. Het herbruikbare kledingstukken worden getransporteerd naar landen waar ze op de tweede handelsmarkt tegen lage prijzen verkocht worden. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar noodhulpprojecten in wereldwijd. Onder andere naar slachtoffers van oorlog, natuurrampen, hongersnood, etc. Kleding inleveren kan op 20 oktober tussen 19 en 20 uur s avonds... of op 21 oktober s morgens van 10 tot 11 uur, beide in Agatha-kerk. Daarnaast kan u op 21 oktober van 11 uur tot 12 uur... ook kleding worden ingeleverd in de Antoniuskerk in Aardehout. Michael Jackson, She is Out of My Life. for two years She was here And I took her for granted I was so careless Drie in één. In de 41 jaar dat de dijk heeft bestaan... hebben zij altijd graag opgetreden. Van Maastricht tot Den Helder, van Houston tot Moskou... van New York tot Suriname tot de Zwarte Cross. In de vier decennia, vanaf de vroege jaren 80... stond de band in ruim 3000 keer op het podium. Medio 2022 kondigen de bandleden aan dat ze zouden stoppen met live optreden. Vijf uitverkochte shows in de Ziggo waren het start zijn van een geweldige en bijzondere afscheidtournee. Na de traditionele decembershows in de thuishaven Paradiso... werd op 18 december 2022 voor de laatste keer het licht uitgedaan. Achterin volgens, als ze er niet meer is, mag het licht uit en bloedend hart. Hier zijn De Dijk. enige ene die ik mond onthoud als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er er niet is, als er er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als er er niet is. de uit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, je weet niet wat hij mist niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat, maar als er er niet is, als er er niet is. Dan stuur je hier niet bent, nu voel ik het in man weet niet wat hij mist.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 gaat het van vandaag een stuk koeler worden. Het wordt echt herfstachtig. Met temperaturen die nauwelijks boven de 15 graden uitkomen... en regelmatig enkele buien. Vandaag wordt het 14 graden bij een noordoostelijke wind. Vanaf donderdag neemt de neerslagkansen waarschijnlijk toe en het gaat wat harder waaien. In de nacht is het dan iets minder koud. Mogelijk valt er donderdag veel regen. en zijn er op vrijdag nog enkele buien. Overdag wordt het zo'n 12 tot 13 graden. Ook het volgend weekend lijkt zeer wisselvallig te worden met een redelijke buienkans. Your world was so different from mine, don't you see? We just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cried. That's what happens when two worlds collide. made up of things sweet and good. My world could never fit in. Wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cry. That's what happens when two worlds collide. Dit was Jim Reeves met Two World Collide. En ik ga door met Celtic Thunder, The Dutchman. The Dutchman's not the kind of man to keep his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. That's a secret only Margaret knows. When Amsterdam is golden, in the morning Margaret brings him breakfast, and she believes him. He thinks the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean where the walls rise above the Eve. Long ago, I used to be a young man, but dear Margaret remembers that for me. The Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with the love that Margaret sewn Sometimes he thinks he's still in Rotterdam watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again. Through the unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Sometimes he thinks that he's alone, calls her name. Let us go to the banks of the ocean where the walls rise above the ease. Long ago, I used to be a young man, but dear Margaret remembers that for me. Windmills whirl the winter in. She winds his muffler tighter. They sit in the kitchen. Some tea with whiskey keeps away the dew. He sees her for a moment, calls her name. She makes his bed up, singing some old love song. when the tune was very new. He hums a line or two, they hum together in the night. The Dutchman falls asleep, and Margaret blows the candle out. Let us go to the banks of the ocean where the walls rise above the cider's eve. Long ago, I used to be a young man, but dear Margaret remembers that for me. love you what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are. is what you are. Everything I ever want for mine is what you Dit was Dolly Parton met You Are. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Alexander Curly, pseudoniem voor Harm Douwe Bremer, geboren in 1946, was een Nederlandse zanger. Voordat hij aan zijn muzikale loopbaan begon, was Bremer steward bij de KLM. Hij speelde in de jaren 60 in de Maestro's. Later vormde hij met de gitarist van deze band het duo Bundy. In 1972 ging hij solo en brak hij door met het nummer I'll Never Drink Again. Nadat hij werd ontdekt door Guy Montagne in zijn televisieprogramma Op losse groeven van de Tros. Hier is Alexander Curly met I Never Drink Again. Good morning, morning, what did you say? Sure I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went. or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink again. I'll never smoke again. My throat is. dry. was her name. Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. dat zeg ik ook altijd als ik een beetje te veel gedronken heb. I'll never drink again. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? Of een te lange broek? Weggooien of samen repareren? Duurzaam, inspirerend en gezellig.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 Docente Annemarij neemt je mee in de yoga van het bewustzijn. Laat de energie door je lichaam stromen. En kom in balans door kriya en serie oefeningen. Meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. De kosten zijn 1 euro per keer. Kom gezellig langs.